zit hier heel alleen, geen vrienden om me heen. Die lach die is van mij al lang verdwenen. Ik voel alleen verdriet, niemand die het ziet. Het geluk is er voor mij leven niet. Maar ik moet niet langer dwalen door de stilte van de nacht. Want misschien vind ik al morgen weer gewoon mijn eigen laag. Dan kan ik verder met mijn leven. Dat heb ik lang niet meer gedaan. Zijn al mijn tranen weer verdwenen? En zal een droom ook weer bestaan? zal de dag weer gaan omarmen. En zie ik in één keer weer de zon. Een antwoord zal ik niet gaan krijgen. Dat blijft voor mij een stil waarom. weet het komt wel goed, maar wat het met me doet, het houdt me elke dag nog steeds weer bezig. De weg naar mijn geluk, die vind ik wel weer terug. Maar het vraagt alleen nog om een beetje tijd. Maar ik moet niet langer dwalen door de stilte van de nacht want misschien vind ik al morgen weer gewoon mijn eigen lach. Dan ga ik verder met mijn leven. Dat heb ik lang niet meer gedaan. Zijn al mijn tranen weer verdwenen? En zal een droom ook weer bestaan? Ik zal de dag weer gaan omarmen. En zie ik in één keer weer de zon. Een antwoord zal ik niet gaan krijgen. Dat blijft voor mij een stil waarom. Een antwoord zal ik niet gaan krijgen. Dat blijft voor mij een stil waarom.